uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De eerste stemmen voor het Oekraïne-referendum zijn uitgebracht. Ruim 16.000 Nederlanders die in het buitenland wonen... hebben zich geregistreerd als kiezer. Zeker 5.000 van hen hebben hun ingevulde stemkaart al per post... naar het stembureau in Den Haag gestuurd. In Nederland is het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne pas over een kleine maand, op 6 april. Dan pas worden ook de buitenlandse stemmen geteld. Een jongetje dat werd vermist in Finsterwolde in Groningen... is volgens omstanders teruggevonden in een vriezer in zijn huis. Het kind van vier is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. De politie bevestigt niet dat de jongen in een vriezer zat. Volgens de politie is zijn toestand zorgelijk. Bij een deel van de nieuwe paspoorten is wat fout gegaan. De vingerafdruk, die er sinds 2004 op moet staan, blijkt bij ruim 10% van de paspoorten verkeerd om op de chip te zijn opgeslagen. Waarschijnlijk komt dat doordat de scanapparatuur niet goed is gebruikt. Volgens minister Plasterk heeft het geen directe gevolgen. De paspoorten zijn gewoon geldig. De vingerafdruk wordt in de toekomst als extra controle gebruikt. De gemeente Rotterdam heeft door een fout een aantal rekeningen dubbel betaald. Leveranciers kregen daardoor in totaal 9,5 miljoen euro te veel. De fout zat in het betaalsysteem, waardoor het leek alsof het overboeken niet gelukt was. Daarom werden de rekeningen opnieuw ingevoerd. Later bleek dat de betalingen toch gedaan waren. Het overgrote deel van de 9,5 miljoen euro is inmiddels terugbetaald. Het weer nog, vanavond en vannacht opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af tot iets boven nul aan zee en in het oosten van het land gaat het licht vriezen.